9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De rechter in Hamburg heeft delen uit het gedicht dat komiek Jan Beumerman maakte... over de Turkse president Erdogan verboden. Beumerman mag de passages waarin seksuele toespelingen worden gemaakt niet herhalen. In het gedicht dat hij eind maart voorlas op de Duitse tv... noemde hij Erdogan onder meer een pedofiel. Herhaalt Beumerman die uitspraak, dan riskeert hij een boete van een kwart miljoen euro... of een maandenlange celstraf. De advocaat van Burmermans is het niet eens met het vonnis. Accountants gaan een beroepseed afleggen om te benadrukken dat ze hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. Volgens de beroepsorganisatie heeft de eed vooral symbolische waarde. De tekst is gebaseerd op de al bestaande gedragscode voor accountants. Zo'n 18.000 accountants moeten de eed voor 1 mei 2017 afleggen. De afgelopen jaren kwam de branche soms negatief in het nieuws... omdat accountants financiële misstanden bij klanten al dan niet bewust over het hoofd zagen. Nederlandse F-16's hebben de afgelopen week tientallen IS-strijders uitgeschakeld. Dat zegt het ministerie van Defensie. De gevechtsvliegtuigen voerden onlangs vier bombardementen uit. Daarbij raakten ze tientallen strijders van IS en vernietigden een explosieve werkplaats. Waar de bombardementen hebben plaatsgevonden is niet bekendgemaakt. De Nederlandse F-16's vliegen boven Irak en Oost-Syrië, maar de meeste aanvallen worden boven Irak gedaan. Onbekenden hebben vernielingen aangericht in het voormalige dierenpark Emmen. Volgens de politie is geen enkel verblijf of gebouw op het verlaten terrein onaangeroerd. Vitrines zijn kapotgeslagen, brandblussers zijn leeggespoten en de muren zijn beklad met gele verf. Eerder dit jaar verhuisden de dieren naar een nieuwe plek in Emmen. De oude dierentuin staat sindsdien leeg. De politie zoekt getuigen van de vernielingen. Het weer. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking en vannacht is het vrij helder. Het kwik daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen neemt de bewolking toe en vooral in de middag vallen er enkele buien. Het wordt met 16 tot 19 graden iets zachter dan vandaag.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 We zijn begonnen met Jacques Louchier Trio met uh, eh, Beginnen We beginnen wel vaker mee. Het volgende nummer is Eric Reed. I Still Believe in You. dus met I Still Believe in You. Het volgende nummer Nora Jones. We blijven een beetje de rustige tonen. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their whiskey is for you to come away with me in the night. Come away. Eh, u luisterde zojuist naar Winter Marsalis. When it's sleepy time down south. We blijven nu nog heel eventjes rustig en dan gaan we langzamerhand richting de zomerse kleuren om het toch nog een beetje mooi weer te maken. Dit is Jan Jan Johansson. Met een Zweedse naam die ik niet uh, zal gaan proberen uit te spreken. Iets met Visa Fran Mira. Zo. Toch voorzichtig geprobeerd. van eh, George Coleman. Invitation heet het. Het is van zijn nieuwe album. Zojuist uh, april 2016 geloof ik eh, uitgebracht. We gaan luisteren naar George Coleman. Invitation. a feeling I'm concealing I don't know why It's just a mental, sentimental stalling.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 natuurlijk. De dag dat uh, onze held Max Verstappen zich mag gaan bewijzen in zijn nieuwe bolide in Barcelona. Om 1 eh, uur moet hij rij eh, rijden, geloof ik. En hij is natuurlijk geloof 3, 4, 5 juni hier in Zandvoort. Zelfs op het Raadhuisplein de vrijdag van het meet and greet kan je met hem eh, regelen. We gaan verder met Vince die Trio, Charlie Brown Team. of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. você. flicker of life's end. natuurlijk Stan Getz. Vado. We gaan alweer uh, naar het laatste nummer van dit uur toe. Madeline Peru. Met Dance Me to the End of Love. Ik hoop u graag na het nieuws van 11 uur weer terug te mogen.